Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is vannacht een explosie geweest. Drie winkels liepen flinke schade op. Het lijkt erop dat een geldautomaat het doelwit was. De straat ligt bezaaid met glas. De winkeliers zijn zich rot geschrokken. Ja, meer dan geschrokken. We zijn eh, zwaar in shock geweest. En eh, we zijn al vanaf half één hier alles aan het opruimen. En eh, ja, jammer genoeg moeten wij dit meemaken. Er wordt hier eh, hard gewerkt om alle glasscherven op te ruimen. Het is echt, als je kijkt vanaf die hoek tot en met hier... het is echt wel bijna 20 meter lang eh, kapot glas... Het moet dus echt een enorme knal zijn geweest vannacht. Getuigen zeggen dat na de explosie verdachten er op een scooter vandoor gingen. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Ook in Rotterdam waren vannacht vier explosies bij huizen. Asielzoekers veroorzaakten vorig jaar meer agressie in opvangcentra. Dat schrijft de Telegraaf. Zij hebben een vertrouwelijk rapport van het COA ingezien. Het gaat om steekpartijen, vernielingen van meubels en bedreiging van personeel. In totaal kwamen er vorig jaar 6200 meldingen bij het COA binnen. Het jaar daarvoor waren het er nog 4800. Sportscholen in Amsterdam gaan ingrijpen na overlast door homoseksuele mannen in sauna's. Dat schrijft het Parool. Steeds vaker komen er meldingen binnen over mannen die aan elkaar zitten. Het personeel gaat daarom vaker kijken in de sauna's. Nu komt er een app waarin bezoekers zich vooraf moeten aanmelden. En vanaf vandaag krijgen Franse kinderen een nieuw vak op de basisschool, empathieles. Naar schatting worden er 700.000 kinderen gepest in Frankrijk. En dat aantal moet door de lessen omlaag gaan, vertelt correspondent Frank Renaud. Docenten leren de kinderen dan hoe emoties werken. Hoe je doet als je boos bent bijvoorbeeld. En ook hoe je daarmee om moet gaan. En er wordt ze ook geleerd om begrip te hebben van andere kinderen en hun emoties. de Franse minister van Onderwijs die zei... we gaan kinderen leren om andere kinderen te respecteren. Om verschillen tussen kinderen ook te accepteren. En om conflicten tussen kinderen te sussen. Het idee van de empathielessen komt uit Denemarken. Daar worden ze al twintig jaar gegeven. En het weer nog een koud dagje vandaag met eerst nog wat wolken. Later breekt op veel plekken de zon door. Temperaturen blijven rond het vriespunt, maar door de wind voelt het nog een stuk frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen is het nog behoorlijk druk. Zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Daar heb je 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 naar Amsterdam heb je nog 25 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je in de file voor knooppunt Velzen door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A10 Noord voor de Koentunnel staat een pechgeval en dat kost je 10 minuten extra. A27 van Almere naar Gorkum. Daar heb je 20 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. Het staat vast tussen Hilversum en Knopend Lunette. Je hebt 40 minuten tijdverlies op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... voor de aansluiting met de A4.